Iemand keek je aan en jij wou mee. Het gaf niet waar naartoe. Je was meteen verloren. Eenmaal in je leven ben je verliefd als nooit tevoren. Eenmaal in je leven wil je van niemand anders horen. Het is mooi geweest, het is verleden tijd, het is voorbij. Maar het heeft een keer bestaan. En je denkt er soms ineens weer aan verliefd als nooit tevoren. Eenmaal in je leven wil je van niemand anders horen. je gedacht. En het is mooi geweest. Eenmaal in je leven ben je verliefd als nooit te worden. Eenmaal in